Morat Wakili met het NOS-journaal. Ryanair schrapt de test waarmee Zuid-Afrikaanse reizigers moesten aantonen dat ze echt uit het land komen. De test was vooral omstreden omdat de vragen in het Afrikaans werden gesteld. Afrikaans is één van de elf officiële talen in Zuid-Afrika. Ongeveer 12% van de bevolking heeft het als moedertaal. Volgens Ryanair was de test nodig omdat veel mensen met valse Zuid-Afrikaanse paspoorten reisden naar het Verenigd Koninkrijk. Mensen die niet slaagden voor de test mochten niet aan boord, maar kregen wel het geld terug. De Amerikaanse president Biden zegt tijdelijke graansilo's te gaan bouwen aan de Oekraïnse grens. Zo kan het graan dat niet over zee vervoerd kan worden via het spoor het land uit. Wereldwijd zijn voedselprijzen gestegen omdat Oekraïne 20 miljoen ton graan niet kan exporteren. Rusland blokkeert de Oekraïnse havens waar normaal gesproken het graan uitgetransporteerd wordt. Oekraïne is blij met het plan, maar streeft nog wel naar een veilige corridor voor de havens. De Braziliaanse politie heeft een tweede man opgepakt... in de verdwijningszaak van een journalist en een onderzoeker in de Amazone. Wat de rol zou zijn van de verdachte is onduidelijk. Hij is de broer van de lokale visser die eerder werd opgepakt. De visser zou de verdwenen mannen met een vuurwapen hebben bedreigd... en ook werd er op zijn boot bloed aangetroffen. In het onderzoek naar de verdwijning zijn verschillende spullen... zoals kleding en een laptop gevonden. De geheime diensten moeten vijf grote datasets vernietigen. De toezichthouder heeft dat bepaald omdat de sets met onder meer data van onschuldige burgers veel te lang zijn bewaard. Het gaat om veel gegevens die de diensten via bijvoorbeeld programmeertrucs binnenkrijgen. Daaronder zijn veel data waarvan ze weten dat ze niet relevant zijn. De diensten bewaren ze toch met een beroep op de nationale veiligheid. En dan het weer.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 spring to Demore and takes deep breaths She's a 90s supermodel uh, Way back in high school when she was a good Christian I used to know her, but she's got a new best friend A drag queen named the Virgin Mary takes confessions She's a 90s supermodel at parties.